De wekker luidt de morgen in. Je luistert naar de radio, een vage ochtendshow doet je ontwaken. Een vogel fluit, je moet de deur weer uit. Op weg naar school of aan het werk. Er lacht opeens een meisje blij, je haalt je schouders op, ze gaat